Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Frank plan waren zich aan te sluiten bij jihadisten in het buitenland. Het is niet duidelijk naar welk land ze wilden en hoe concreet hun plannen waren. Ook is verder weinig bekendgemaakt over de achtergrond van de meisjes. Het enige wat duidelijk is, is dat ze uit de steden Tarp en Lyon komen en dat ze contact met elkaar hadden. De meisjes werden in de gaten gehouden door de Franse Veiligheidsdienst. Frankrijk loopt in Europa voorop als het gaat om de aanpak van mensen die willen meedoen aan de islamitische strijd in Syrië en Irak. In Frankrijk wonen zo'n 5 miljoen moslims. Het land is bezorgd over de bereidheid van moslimjongeren om zich bij jihadisten aan te sluiten. Terreurgroep IS moet verslagen worden en de intolerantie, de haat en het geweld moeten worden uitgebannen. Dat zegt de VN-veiligheidsraad in reactie op de moord op de Amerikaanse journalist James Foley. De raad spreekt van een laffe moord. De leden noemen het incident een tragische herinnering aan het feit dat journalisten in Syrië meer en meer in gevaar zijn. Ze zeggen dat het laat zien hoe wreed de strijders van IS zijn. Justitie in Duitsland onderzoekt een mogelijk schandaal in een befaamde hartkliniek in Berlijn. Het Deutsche Hertzentrum Berlin zou er op illegale wijze voor hebben gezorgd dat patiënten uit Berlijn en omgeving hoger op de wachtlijst kwamen voor een donorhart. Daardoor zouden ziekere patiënten uit de rest van Duitsland lager op de lijst zijn gekomen en mogelijk zijn overleden.